Mariette Krol met het NOS Journaal. Boeren zijn de afgelopen avond al toeterend op trekkers door Nijmegen en omgeving getrokken. Ze reden onder meer langs de huizen van burgemeester Bruls en minister Jetten voor Klimaat. Zijn huis wordt permanent beveiligd vanwege de boerenacties. En tijdens de hele tocht was de politie aanwezig om de boeren in de gaten te houden. Er zijn geen mensen aangehouden en de protesterende boeren zijn zonder problemen weer vertrokken. In Valkenburg in Zuid-Limburg is de watersnood van een jaar geleden herdacht. Onder meer met een lichtjestocht door de stad. Inwoners, ondernemers en hulpverleners deden eraan mee. Volgens de meest recente schatting ligt de schade van de watersnood in Limburg op 500 miljoen euro. Op sommige plekken is de schade nog niet hersteld en wachten gedupeerden nog steeds op een schadevergoeding. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een nieuwe draagraket gelanceerd. De Vega C-raket kan zwaardere en grotere ladingen de ruimte inbrengen, zoals satellieten. De raket had nu ook zeven satellieten aan boord. Met het nieuwe model draagraket hoopt de Europese ruimtevaartorganisatie onafhankelijker te worden. Bijvoorbeeld van de Soyuz-raketten van Rusland. Daarmee werden voorheen veel satellieten de ruimte ingebracht. Maar door de oorlog in Oekraïne zijn dat is dat geen optie meer voor de ESA. En op het EK voetbal heeft het Nederlands vrouwenelftal met 3-2 gewonnen van Portugal. Oranje kwam met 2-0 voor. Vervolgens maakten de Portugezen 2-2 gelijk. Waarna Danielle van der Donk de winnende goal scoorde. Eerder vanavond won Zweden van Zwitserland. En Nederland gaat nu samen met Zweden aan kop van groep C. In de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland is nu een gelijkspel voldoende...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 Don't you dare fall behind You worked so hard for this down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?